Volgens een voorlopige tussenstand op basis van ruim 30% van de stemmen... staan de VVD en de PvdA beide op 31 zetels. Het CDA zakt naar 21, de SP naar 15, de ChristenUnie naar 5 en de Partij voor de Dieren naar 1. De PVV stijgt naar 23, GroenLinks en D66 naar 10. Volgens de prognose zakt de SP naar 16, de ChristenUnie naar 5. De SGP houdt volgens de tussenstand twee zetels. Eerder vanavond stapte CDA-voorman Balkenende per direct op als partijleider. Hij gaat ook niet in de Tweede Kamer zitten. Balkenende trekt daarmee de conclusie uit de grote nederlaag van zijn partij. In de meeste reacties wordt de stap van Balkenende geprezen, maar bijna iedereen benadrukt dat het ook een persoonlijk drama is voor Balkenende, die sinds 2002 premier is. Overigens kondigde Balkenende aan dat hij premier blijft tot er een nieuw kabinet is gevormd. Het traditionele slotdebat bij de NOS na de verkiezingen is niet doorgegaan. Veel lijsttrekkers zagen het nut er niet van in, omdat op het moment dat het debat zou beginnen de uitslag nog lang niet vaststond. Andere partijleiders die eigenlijk wel wilden komen trokken zich vervolgens ook terug. Uiteindelijk werd er alleen een gesprek gevoerd met PVV-voorman Wilders... die benadrukte dat andere partijen nu niet om de PVV heen kunnen. De bestrijding van het broeikaseffect kan een langdurige zaak worden, heeft VN-klimaatchef Ivo de Boer gezegd in zijn afscheidstoespraak. Hij denkt niet dat het de komende tien jaar lukt om de uitstoot te verminderen. Daardoor zal de temperatuur deze eeuw ook meer stijgen dan de bedoeling was, zei de boer op de klimaatconferentie in Bonn. Hij neemt ontslag na het mislukken van de klimaattop in december. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen. De temperatuur daalt nauwelijks en komt op veel plekken niet onder de 15 graden. Morgen is het drukkend warm. S'avonds vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer.